Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland overweegt vluchtelingendorpen in te richten... als er de komende maanden honderdduizenden Oekraïense vluchtelingen komen. Dat meldt NRC op basis van een inventarisatie van een aantal ministeries. Die bereiden zich achter de schermen voor op een grote vluchtelingencrisis. In de vluchtelingendorpen zouden duizenden mensen moeten worden opgevangen. In de inventarisatie staat verder dat het Rode Kruis 100.000 vrijwilligers kan regelen om te helpen in de dorpen. Ook zouden Oekraïners zelf de politie kunnen assisteren bij het handhaven van de openbare orde. Door Russische aanvallen is het voor personeel van de oude kerncentrale in Tsjernobyl lastig om op het werk te komen. Dat zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De beschietingen zijn gericht op een plaats in de buurt waar veel medewerkers wonen. De centrale werd kort na het begin van de invasie ingenomen door Russische troepen. Daarna moest het Oekraïense personeel wekenlang onafgebroken doorwerken. De centrale in Tsjernobyl levert geen stroom meer, maar wordt nog wel bemand omdat er radioactief afval ligt. De Europese Unie beschuldigt Rusland van het plegen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Dat staat in een verklaring van de leiders van de EU-lidstaten die bijeen zijn in Brussel. In de tekst wordt verwezen naar Russische aanvallen op de burgerbevolking... en beschietingen van ziekenhuizen, scholen en schuilkelders. Italië heeft zich niet geplaatst voor het WK voetbal eind dit jaar in Qatar. De regerend Europees kampioen verloor in de play-offs met 1-0 van Noord-Macedonië. Het doelpunt viel in blessuretijd. Italië ontbrak ook al op het vorige WK in 2018 in Rusland. Noord-Macedonië speelt dinsdag in de finale van de play-offs tegen Portugal... dat met 3-1 won van Turkije. Het weer. Het is helder. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan.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 kata kata uru no the eh, oh. try enjoy. Problem in the vision. So we can try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. Yeah, Luala. We could dance like Luala. not kill myself. I just want to live my life if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money the double. As my money they pile up, oh, they make me happy, oh, happy. Oh. As my money they pile up, oh, they sweet my body. the finish. We could try to enjoy. But I know the finish. Oh, we could try to enjoy. Say kata kata wuru no the finish. We eh, oh. could try to enjoy. Problem is not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh-huh. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. Without your smile, I can't laugh. Without you, baby, I'm just a half.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 won't you give me that left, right, left eye? God is a dancer, cause I heard on the radio, and she always go harder step by step? Won't you give me step by step? En zingen steeds weer als er een wordt gedaan. Dit is nog zeker niet de laatste, want wij gaan door tot morgen vroeg. Al is er in de hemel voor iedereen een bier, je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je dier: Dit is nog zeker niet de laatste Zoals als de haar gaat kraaien, doen wij het licht eruit en zingen wij nog één keer laat.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 Na woensdag gaat het snel en schiet het lekker op. Al heb je dan nog stiekem last van een droge strot. Het is al afgesproken, op vrijdag gaan we weer. Want dan begint het weekend en gaan we weer tekeer. Niet zeuren om een rondje, er wordt gewoon besteld. Na ieder glas, dan zingt het hele stel. Dit is nog zeker niet de laatste is er in de hemel voor iedereen op wie? Je leeft nog steeds op aarde, dus drinken wij je hier. Dit is nog zeker niet de laatste. We gaan nog langer niet naar huis. Maar zoals de haag gaat kraaien, doen wij het dicht uit en zingen wij nog één te drinken bij het hier. Dit is toch zeker niet de laatste.